spoedige start. Raymond Seré met het NOS-journaal. Medewerkers van Shell leggen in de raffinaderij in Pernis vanmiddag opnieuw kort het werk neer. Ook wordt op die locatie en in Moerdijk vanaf 4 uur voor onbepaalde tijd de productie verlaagd, zo laten de vakbonden weten. Ze liggen met Shell in de clinch over een nieuwe CAO voor ongeveer 1800 medewerkers op de twee locaties. Shell biedt een loonsverhoging, maar de bonden vinden dat niet genoeg. Vorige week werd het werk in Pernis ook al een aantal keer kort onderbroken... en dat leverde niets op en daarom zet het personeel nu extra druk... door de productie te verlagen. PVV-leider Wilders gaat in beroep tegen de uitspraak in de Minder Marokkanenzaak. Hij noemt de rechters PVV-haters en knettergek. Hij wilde niet spreken met journalisten, maar alleen reageren via Twitter en een filmpje op YouTube. Daarin zegt hij dat Nederland een ziek land is geworden. Volgens Wilders hebben de rechters met hun uitspraak miljoenen Nederlanders beperkt in hun vrijheid van meningsuiting en daarmee iedereen veroordeeld. Vanochtend werd Wilders schuldig bevonden aan groepsbelediging... en het aanzetten tot discriminatie op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen. De rechtbank vindt dat Wilders de hele Marokkaanse bevolkingsgroep heeft weggezet als minderwaardig. Het OM had 5000 euro boete geëist, maar daarin ging de rechtbank niet mee. Die vond dat Wilders met het schuldig verklaren al genoeg is gestraft. In de haven van Antwerpen hebben de Nederlandse politie en de Belgische douane 1800 kilo cocaïne ontdekt. De drugs uit Zuid-Amerika zaten verstopt in dozen met bananen. De lading is afgeleverd bij een bedrijf in Medemblik. Daar arresteerde de politie acht mensen die de kook wilden uitpakken. Ze komen uit verschillende landen. België gaat een suikertax invoeren, melden Belgische media. Sinds begin dit jaar betalen de Belgen een cent extra accijns voor een blikje frisdrank. De extra belasting werd ingevoerd in de hoop dat Belgen dan gezonder zouden gaan leven. Maar in juni bleek al dat er niets is veranderd. De plannen om de accijns volgend jaar uit te breiden naar andere suikerhoudende producten als ontbijtgranen en chocopasta gaat daarom dus niet door. De suikertax op frisdrank blijft wel. En dan het weer. Af en toe zon, maar in het algemeen veel wolken.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 Tot 5 uur zijn wij met de top 40 eh, van Europa. En wat gaan we deze komende twee uur natuurlijk eh, doen allemaal. Natuurlijk ehm, ja, de, nummers, der nummers uh, een beetje doornemen. De 40 heetste hits van Europa. En we gaan kijken naar de Nederlandse top 40 en natuurlijk de artiestennieuws die wij hebben. Hey, ehm... Ja, ik zit zo in de studio te kijken. En achter me, als je kijkt op uh, eh, livenl dan zie je dat de studio helemaal in eh, kerststemming is. Prachtige, mooie, eh, nieuwe, grote kerstboom. Helemaal vol met uh, slingersballen, lichtjes, lichtjes en nog meer lichtjes. En in de studio nog meer lichtjes en nog meer lichtjes. En weet je wat het allermooiste is? Achter me, recht, recht achter me, schijnt gewoon een laser tegen me aan. Met groene en rode lampjes. Waardoor het net echt kerst lijkt. Nou, straks meer over eh, kerst natuurlijk allemaal. Hey, eh, rond de klok van eh, kwart voor drie gaan we naar de top 3 kijken van deze week. En dan kan je verklappen dat alvast dat de top 10... Ja, de top 10 bijna niet veranderd is. Het blijkt dus dat het allemaal gewoon uh, goede nummers zijn die erin staan. Wel hebben we deze week twee nieuwe binnenkomers. In de lijst staan ook 13 dalers, 17 zittenblijvers en maar 8 stijgers. Zijn er toch weer twee stijgers meer als vorige week. Nieuw binnengekomen deze week in de lijst is eh, Yellow Claw samen met eh, Jade Lauren met eh, Love and War En Jean-Paul samen met Dua Lipa met No Lie. Waar die staan, dat hoor je natuurlijk zo direct. Ariana Grande met interviews na 27 weken uit de lijst verdwenen. En Lucas Graham met Mama Set na 22 weken uit de lijst verdwenen. Snelste daler deze week in de lijst is 15 plaatsen gezakt. Van 10 eh, naar 25. En dan heb ik het over Britney Spears samen met g Easy met eh, Make Me. En de snelste stijger, dat is deze week Alicia Cara met Scars to You Beautiful. Met mijn liefste eh, 11 plaatsen gestegen, maar zij is niet de enigste. Pharrell Williams met Running is deze week ook 11 plaatsen gestegen... nadat hij vorige week al een paar plaatsen was gedaald. Goed, we gaan beginnen deze week eh, met eh, de lijst der lijsten. Maar niet voordat we hebben geluisterd naar de top 3 van eh, vorige week.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 Put out the fire before igniting. Next time you're fighting. De van eh, deze week. Sam Veld samen met Lucas en Steve, samen met Wolf, met uh, Summer on You. En dit is de nummer 37, Selena Gomez met uh, Kill Em With Kindness. Hey, wat er tussen allemaal zat, dat hoor je zo direct in de kleine race mee van mij. Maar wij gaan snel door met de nummer 36. Dit is Zak samen met Salvi en Jean-Paul met Trumpets. bubbly, bubbly. The Euro breakdown.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 Deze week eh, twee plaatsen gedaald. En dan heb ik het over Katy Perry met Rise. En daarvoor hoorde je ehm, niemand minder dan Mike Perry... samen met Shy Martin met The Ocean. Hey, we zijn aangekomen bij nummer 31. Dat is de eerste nieuwe binnenkomer van deze week. Nieuwe binnenkomer Yellow Claw featuring Jade Lauren. Eh, in 2011 vinden namelijk eh, Nizzle, McBusy en Jim Aaschier elkaar in het collectief Yellow Claw. Nou, samen met Mr. Polska en Ronnie Flex leveren ze in 2012 met allermooiste Feestje eh, hun eerste single af. Nou, later verschijnt ook uh, als eerste hit van hun dan in de top 40. Waaraan uh, Sjaak en opnieuw Mr. Polska meewerken. In 2013 is Thunder samen met Rochelle hun vierde hit in de lijst... waarmee Yellow Claw voor het eerst een Engelstalige hit scoort. In 2014 maakte trio samen met de Amsterdamse Eden de track Till It Hurts... dat eind november in de top 40 terechtkomt en het 17 weken vol weet te houden. Een jaar later zijn de heren terug samen met uh, en uh, Becky G op Wild Mustang... Na in 2016 dit jaar dus besluit McBusy te stoppen met zijn eh, werkzaamheden... om meer tijd voor zijn gezin te hebben. Later introduceren ze met hun nieuwe single Invasion Jade Lauren. Nou, met haar leven ze later ook de track Love and War af. En Love and War die werpt hun vruchten af. Die is dus nieuw binnengekomen deze week in de Europese hitlijsten... met maar liefst een 31ste eh, notering. Dit is dus eh, Yellow Claw met Love and War. came for tussen 3 en 5.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 Jean-Paul met eh, No Lie, nummer 27. Maar eh, wie was Jean-Paul ook alweer? We kennen hem allemaal wel. Maar wist je dat hij eh, geboren was in Kingston, Jamaica? Ehm, ja, echt waar. 1973, om op 9 januari om precies te zijn. Na 2003 scoort Jean-Paul met Gimme the Light zijn eerste hit in de Nederlandse 40. En met Get Busy, dat in 2003 zijn derde hit staat er één week bovenaan in de top 40. Na zijn grootste hit scoort hij in 2011 eh, als eh, Got To Love You samen met Alexis Jordan de zesde plaats eh, bereikt. In 2014 is de rapper weer nadrukkelijk te horen op de nieuwe single van Enrique Iglesias bij Landom. Prachtige zomerse nummer was dat twee jaar geleden. En met Sia maakte hij eind 2015 een remix van Cheap Thrills... dat origineel op het album van de Australische zangeres terechtkwam. Cheap Thrills was origineel geschreven als nummer voor Rihanna... die het nummer dus teruggaf. Nou, ook werkte hij mee aan eh, Make My Love Go van eh, Jay Sean. Die eh, Close to You van, ehm, van de Machu Priest in 1990, uit 1990 gebruikte voor zijn nieuwste single. Nou, Cheap Thrills als Make My Love staan tegelijkertijd in de lijst... en brengen ze een aantal hits op nummer 14. Nou, ondertussen wordt in de zomer ook zijn samenwerking met de Spaanse duo Sac Noel en Salvi uitgeroepen tot een van de lekkerste hits. Nou, in oktober eh, is eh, Jean-Paul terug te vinden op Rockabye van Clean Bandit... waar ook eh, Marie meewerkt. En vrij snel daarna verschijnt een eigen track van Jean-Paul met een No Line. Een samenwerking met uh, Dua Lipa. En die is nieuw binnengekomen deze week op een hele mooie 27e plek. Wat het aantal nummers van Jean-Paul in de lijst van Europa tot een aantal van drie brengt. Ja, best knap hoor, moet ik zeggen, in zo'n korte tijd.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 En de woorden die laatste nieuw binnenkomen. Jean-Paul samen met eh, Dua Lipa met No Lai. Hey, voordat we verder gaan met de lijst, zal ik eerst even een kleine resume geven. Want we, hebben alweer, we zijn alweer over de, nou, bijna op de helft alweer. Over een kwart al lang, maar bijna op de helft. Hey, op nummer 40 staat deze week Sam Veld samen met Lucas en Steve... featuring Wolf met Summer on You. Dua Lipa met Harder Than Hell op 39. Op 38 vinden we Shawn Mendes met Treat You En op 37 staat Selena Gomez met Kill 'Em With Kindness. Zak Noel samen met Salvi en Jean-Paul met Trumpets op 36. En op 35 Martin Garrix samen met Bebe Rexha met In The Name Of Love. Op 34 staat dan eh, Mike Perry featuring Char Martin met The Ocean. En op 33 DJ Snake samen met Justin Bieber met Let Me Love You. 32 dan Katy Perry met Rise. En 31 Yellow Claw samen met Jade Lauren met Love and War. Nieuw binnengekomen deze week. En op 30 Major Lazer samen met Justin Bieber en Meu met Cold Water. Calvin Harris en Rihanna met This Is What You Came For staat op 29. En samen met Julia Michaels met Carry Me op 28. 27 is nieuw binnengekomen. Jean Paul samen met Dua Lipa met No Life. En Tuyamo Drop That Low op 26. 25 is dan eh, Britney Spears samen met G-Eazy met Make Me en 24 jaar, zou je wel willen weten, hè?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 Are you even listening? Am I talking to myself again? And I know you don't owe me your love and I know that you don't owe me nothing at all Ain't no way I'm giving up like you keep on dancing. I can feel you on my skin, but am I only dancing with the wind? And I know you don't owe me your love, and I know that you don't owe me nothing. at all. ain't no way I lijst zit er alweer op. Teken dat we ons eh, bijna gaan opmaken voor het eh, nieuws, de verkeersinformatie en de commercials. En dan snel terugkomen met het tweede deel van de lijst. Maar niet voordat we nog een eh, stuk gaan draaien van de nummer... ja, welke zullen we doen? nummer 18, 17, welke wil je? Nou, zeg het maar. Ik ga even snel kijken. Een stukje van de nummer 18 vind ik wel een hele goeie. Calvin Harris is dit met My Way. Tot aan de nieuws draait hij voor je. En dan zijn we snel weer terug. in my heart, I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. en stuur je allemaal fijne dagen.